Er waren 70 tot 80 mensen aan boord van de bus. Veel mensen zaten op het dak. De Indiase premier Modi betuigt op Twitter zijn medeleven aan de nabestaanden en de slachtoffers. De Nederlander Rick Breur heeft de belangrijkste Europese prijs voor uitvinders gewonnen, de European Inventor Award. Breur bedacht een folie die scheepsrompen beschermt tegen de aangroei van zeepokken en algen. Door die aangroei verbruikt een schip tot 40% meer brandstof. Tot nu toe worden aangroei van algen en pokken bestreden met giftige verf, maar dat is slecht voor het milieu. De folie van Breur heeft stekels en is van nylon. De lokale burgemeester van Diemen is aangehouden voor het stadhuis van Amsterdam. Hij wordt verdacht van het verstoren van de openbare orde en verzet bij zijn arrestatie. Volgens de politie spuugde hij op het politiebureau een agent in het gezicht. Volgens de Telegraaf liep een cameraploeg mee met de politie... en maakte de wethouder bezwaar dat hij werd gefilmd. Hij werd geboeid afgevoerd. De gemeente Diemen bevestigt dat de GroenLinks-wethouder en lokale burgemeester is opgepakt. De strijd om de opvolging van de Britse premier May gaat tussen Boris Johnson en Jeremy Hunt. Bij de nieuwe, nieuwste stemronde onder de parlementariërs van de conservatieven viel opnieuw een kandidaat af. Johnson kreeg 160 stemmen, Hunt kreeg er 77. Minister van Milieu Michael Gove viel af. 160.000 leden van de conservatieve partij bepalen komende weken of Johnson of Hunt de nieuwe partijleider wordt en daarmee de nieuwe Britse premier.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 Welkom bij een Peaceful Radio Show 1338 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. We gaan beginnen met uh, eh, trance dance music. Ja, en dat doen we niet vaak. Ik, ik, ik heb zelfs al eh, een ja, plannen om eens een keer een trance dance uurtje te maken van Peaceful Radio. Het lijkt me ook wel weer eens leuk. In ieder geval, het is een gedenkwaardig moment, want de heren Rishi en Harshil is een, eh, een Duitse meneer met een Italiaans meneer, als ik het goed heb. Die hebben het nieuwe album gemaakt, Remember Your Freedom. Hun laatste album is echt wel, nou ik denk wel meer dan tien jaar geleden. Zeker wel. En, en we zijn dus ontzettend blij dat, ehm, dat ze weer een nieuwe album hebben. Remember Your Freedom. Eh, er zijn allemaal lange nummers op. En één, lang, en één nummer is wel buitengewoon lang. Volgens mij zijn het alle tracks achter elkaar geplakt. En dan heb je anderhalf uur, ja ja, anderhalf uur muziek, trance, dance, music. Daar gaan we mee beginnen. Dan het tweede ehm, al nieuwe album is van Elion. Met hoofdletters Flight Lounge van het eh, eh, Dance Hard Records. Goed, ehm, dus ook een beetje gedanst. We gaan naar luisteren. Eh, wil je het allemaal meelezen?